Volgens Haagse ingewijden wil het kabinet met de maatregel 50 miljoen euro binnenhalen. Het hoopt ook dat de verhoging goed is voor de verkeersveiligheid. De ministers hopen dat mensen voorzichtiger rijden als ze meer moeten betalen voor een overtreding. In 2008 gingen de boetes al met 20% omhoog en sinds vorig jaar worden bij sommige verkeersovertredingen 6 euro administratiekosten in rekening gebracht. De politie in Amsterdam heeft vannacht zes jongens opgepakt voor de schietpartij waarbij gisteravond een jongen van 16 om het leven kwam. Het is nog onduidelijk of de schutters bij de aangehouden jongen zit. Die gingen gisteravond naar de schietpartij te voet vandoor. Het 16-jarige slachtoffer was een bekende van de politie en had al diverse misdrijven gepleegd. Bij de Russische stad Volgograd in het zuidwesten van het land zijn bij nieuwe bosbranden zeker vijf mensen omgekomen. Zo'n 500 gebouwen zijn verwoest. De branden zouden ontstaan zijn door vonken van stroomkabels die door harde wind waren losgerukt. De branden bij Volgograd komen een week nadat de laatste bosbranden van afgelopen zomer waren geblust. Bij die branden kwamen meer dan 50 mensen om en werd een gebied zo groot als de provincies Noord-Brabant en Gelderland samen verwoest. Informateur Opstelte praat vanmiddag verder met de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV. Of er dan ook echt wordt onderhandeld is niet duidelijk. Gisteren hadden VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders allerlei vragen aan cda actief CDA-fractievoorzitter Verhagen over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Verhagen gaf antwoord op die vragen, maar Rutte en Wilders lieten daarop weten dat ze nog over die antwoorden moesten nadenken. Verhagen benadrukte gisteren dat hij spreekt namens de hele CDA-fractie. Vanwege de onrust in het CDA liggen de onderhandelingen in de formatie al sinds maandag stil. En dan het weer, zon, wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten kan een bui vallen en het wordt 19 graden.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 My hat is off.